weten, dan weten ze hooguit dit. Dat ze een, eh, een dikke Amerikaanse dame was met eh, liggende gelden. Die, eh, doordat ze toevallig wat beroemd geworden schilders kende en uh, beroemdheden over de vloer in haar salon had en goed kon converseren, in staat was een mooi roddelboek te schrijven met eh, allemaal pinnige eh, valse uitspraken over mensen en dat prima verkocht. En eh, zo heeft ze zichzelf onsterfelijk gemaakt terwijl ze eigenlijk ondertussen alleen maar zichzelf op de schouders klopte voor haar eigen geniale onbegrijpelijke zinnen die in de twintig jaar in Amerika ook geridiculiseerd werden in de, in de, in de, in de pers, tijdschriften en kranten vooral. En werd die, haar taaltje werd genoemd Steinese. En eh, nou, dat, dat weten mensen hooguit van haar. Misschien dat ze dan ook nog van haar weten dat ze... Eh, eh, zeg maar, dat is een positief cliché. Hè? In, in feministische of lesbische kringen is ze dan nog een, een soort voorloopster van een brutale eh, ervoor uitkomen. En eh, een soort onverzettelijke, levenslustige vrouw eh, die goed kon lachen en sterk in haar schoenen stond en zich niet omver liet praten en altijd op gespannen voet met de literaire kliek stond en haar eigen lijn trok. En, en dat is ook altijd in de zestiger jaren is dat helemaal op gang gekomen, de bezitster van een soort mystiek, uh, wijsheid. Dat, dat, hoort er ook altijd bij. Dat komt ook heel vaak terug. Nou, dat is zeg maar het populaire beeld van Gertrude Stein. En eh, ja, dat is net zoals alle legendes die er over Elvis Presley zijn. Over zijn hamburger, uh, zijn cheeseburger met pindakaas. En, eh, snap je? Bedoel, dat zijn het is mooi. Ik vind dat aan de ene kant zijn dat de dingen die je heel erg zouden kunnen ontmoedigen. Je bezig te houden met Stein. En tegelijkertijd hè, dat egotisme en dat, dat opzettelijk onbegrijpelijke en dat zichzelf een genie noemt. Maar aan de andere kant, het maakt voor mij dat, dat wanneer je dus andere dingen hebt ontdekt aan wat ze heeft gedaan die je wel heel erg eh, raken, dan worden plotseling al die legendes die eigenlijk heel banaal en heel eh, malotig zijn, die, die worden van binnenuit verlicht, zeg maar. Die worden prachtige verhalen die dat omringen, waar je, die, die soms eh, dingen leuker maken, minder saai maken. Net zoals al die flutverhalen over Elvis, eh, over al die gekke eigenaardigheden. En dat geldt voor, denk ik, heel veel mensen. Maar dat is gewoon hoe je jezelf bezighoudt, denk ik. Wanneer je echt gaat lezen dan eh, gebeurt er iets anders. Dan word je geconfronteerd met een soort... Eh, met een hele wonderlijke onderneming die, en dat vergeten heel veel mensen, aanvankelijk niet geboren werd vanuit een behoefte om eh, de poëzie van de 20e eeuw te schrijven of een mooie manier van schrijven te ontdekken die geldig zou zijn in de nieuwe eeuw, maar een bijna wetenschappelijke eh, een soort privé wetenschappelijke interesse. Een soort, uh, moet je dat zeggen, eh, een, een, zoals een autodidact een, een ruimteschip gaat uitvinden. Wat dus eigenlijk nooit van tevoren weet je al, alle wetenschappers weten van tevoren werkt, dat werkt niet. Goed, ze had psychologie gestudeerd, dat was in haar jonge tijd bij William James, een van de grondleggers van de moderne empirische psychologie. En zij neemt zich voor de geschiedenis van haar familie te schrijven. Maar dat doet ze niet volgens de geëikte literaire middelen. Wat ze doet is, ze laat bestaan uit een reeks portretten van alle leden van haar familie, inclusief haarzelf. Haar theorie, en hier komt het, de wetenschappelijke getinte uh, pretentie van wat ze doet, is dat ze zegt, ik ga niet het levensverhaal vertellen van die mensen van A tot Z. Ik ga ook niet vertellen hoe ze met elkaar samenleefden, hoe dat verband hield met wat er in de wereld om hen heen gebeurde en hoe het afliep. Zeg maar uh, Marijntje Gijzen, eh, Thomas Mann. Interessant. Een aanslag. Ehm, maar wat ik doe is ik schrijf ja, zoals je kan horen, weet je wel, er slaat een Volkswagen aan. Een kever. Nou, met oog dicht, dat is een kever. Dat. Maar dat heeft dus ieder mens. Ieder mens heeft een karakteristiek ritme van er zijn. Wat geuit wordt door het ritme waarin iemand praat. Ze zegt, als je lang naar iemand luistert, komen in een bepaald ritme, in een bepaalde abstracte regelmaat, die je dus alleen kunt ontdekken door op patronen te letten. Niet op het oppervlak alleen, maar het patroon, de regelmatigheid. Dan keren in een bepaalde regelmatigheid, bijna wetmatigheid, zij noemt het een diagram, komen een aantal dingen terug. Dat zijn, eh, zeg maar, dat is het motortje waarop dat die mens draait. En dat verandert eigenlijk het hele leven niet. Nou, ze maakt gewoon een heel simpel eh, rigide schema. Er zijn, eh, dat noemt ze de bottom nature, er zijn er maar een paar varianten van, berustend op ongeveer vier variabelen. Je hebt dependent-independent character, een independent-dependent character, en dan heb je, dat wordt dan gecombineerd met de, eh, defending en attacking. Dus je hebt onafhankelijk, dus mensen die afhankelijk lijken, maar onafhankelijk zijn. En die aanvallend lijken, maar zich eigenlijk schrap zetten. En snap je, je hebt dus eh, vier eh, variabelen. En nou, dan kun je gewoon zoveel maal zoveel, zoveel mensen zijn er. Dat gaat ze schrijven. Maar ze zegt, ik wil daar niet over schrijven. Ik wil in de taal die ik schrijf, dat ritme laten gebeuren. Dus, <laughs> je krijgt een soort ritmisch gemurmel hele lange zinnen waarin dus inderdaad steeds dezelfde woorden die bij dat karakter horen eindeloos terugkomen. Goed, ze wil dus niet erover schrijven, maar het schrijven. Ze wil niet zozeer het portret van iemand, hè, dus iemand beschrijven, maar diegene schrijven. Het moet heel plastisch worden. Ze heeft dus het idee, en dat is de, zeg maar de, de, de ongelooflijke misvatting die dus haar werk zo interessant maakt, omdat die zo onvoorstelbaar fundamenteel is. Ze wil in de taal zelf, wil ze eh, diegene laten gebeuren. Niet afbeelden, maar laten gebeuren. Hier, nu. En dus kan dus zeg maar haar beschrijving van iemand nooit voorbij gaan. Dat is altijd nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nou, hierbij komt nog dat de woorden waar ze gebruik van wilde maken, waren voor haar, het, eh, ze had voorkeur voor woorden die niet vaste eigenschappen aangaven, zoals uh, jaloezie, eh, humeurigheid, boosheid of lieflijkheid of meegaandheid. Nee, ze wilde het liefst woorden gebruiken die overgangen aangaven, bewegingen aangaven. Want het ging haar om dus een ritme in beweging iemand praten. En er kwamen steeds woorden terug. Dus het gaat over, ja, zoals in muziek eigenlijk, hoe de klankkleur van het akkoord verandert. Met andere woorden, ze gebruikten voortdurend woorden als coming, getting. Eh, ze gebruikten ook niet namen, maar het liefst aanduidingen die abstract waren. Zoals in de machine eh, taal eigenlijk gebruikelijk zou zijn. Ze gebruikten this one voor hij of haar hij of zij. This one. Eh, eh, en, en altijd die uh, eh, gerundivum zin. Dus coming, going. Woorden die overgangen aanduiden. Ze had een hekel aan woorden die iets stilzetten in de tekst. Nou, ik kan je zo'n stukje voorlezen van wat er nou gebeurt als je dus met die pseudo-wetenschappelijke pretentie mensen wil gaan portretteren. Dit is een stukje uit het portret wat ze schreef in 1909 van Pablo Picasso. Een stukje. This one was one who was working, and certainly this one was needing to be working so as to be one being working. This one was one having something coming out of him. This one would be one all his living having something coming out of him. This one was working, and this one was working, and this one was needing to be working. Not to be one having something coming out of him, something having meaning, but was needing to be working so as to be one working. The one, this one was certainly working, and working was something, this one was certain, this one would be doing, and this one was doing this thing, this one was working. This one was not one completely working. This one was not ever completely working. This one certainly was not completely working. This one was one having always something being coming out of him, something having completely a real meaning. This one was one whom some were following. This one was one who was working. This one was one who was working, and he was one needing this thing, needing to be working so as to be one having some way of, of being, one having some way of working. This one was one who was working. This one was one having something come out of him, something having meaning. This one was one always having something come out of him, and this one and this thing, the thing coming out of him, always had real meaning. This one was one who was working. This one was one who was almost always working. This one was not one completely working. He was not ever completely working. Mm. begrijp wel dat dat soort proza, dat, eh, ja, daar kun je van zeggen dat die in het uniform marcheren van eh, het, het, conceptuele, het abstracte, het begrippelijke. En uh, ze zeggen dan, hey, in, de, biografie is dat dan, na bezoeken, reizen door eh, Spanje en het in aanraking komen met, met zeg maar ook met een, met een hele muzikale taal waar ze niets van verstond, het Spaans. Eh, want ze, ze, sprak dus gewoon wel Frans, ook al hè, leefde ze dan in een vreemde omgeving. Uh, wordt de manier, zeg maar, het arsenaal van middelen dat ze gebruikt om mensen en dingen te portretteren, ehm, veel eh, muzikaler. Ze, ze, ziet er vanaf alleen maar dus die abstracte, begrippelijke, quasi-theoretische aanpak te kiezen. En ja, wat er dan gebeurt, dat is eh, wonderlijk. Want eh, ja, je kunt zeggen dat de woorden een, een, eh, een, leven van zichzelf gaan leiden. En onderling een evenwicht zoeken. Maar dat gebeurt dus dan al snel buiten de gebaande paden van de normale zinsordening. Ehm, tja, haar bedoeling ermee is dat een tekst zeg maar de zelfstandigheid kan krijgen, de onafhankelijkheid van een voorwerp dat is echt een, een, een klassiek, een, moderne verlang, een modern verlangen van schrijvers. Dat ze niet meer eh, alleen maar eh, quasi naar iets verwijzen en zelf niks zijn, maar een, eh, een, een, een, ding van zichzelf zijn. Een, een soort plastisch gewicht hebben, raadselachtig aanwezigheid, in zichzelf besloten zijn, zoals schilderijen of beelden dat kunnen hebben. En... Uh, maar bij haar komt er dus dan nog eens het verlangen bij om ehm, werkelijk dat wat eh, er in een ding of in een mens eh, beweegt, is eh, af te beelden. Nou, bijna te klonen, dat is eigenlijk het woord, te klonen, maar dan in taal. Dus niet een afbeelding van te maken, maar te herhalen in taal klonen. Ehm, datgene wat ze dan zegt te portretteren, datgene aan iemand waar zij op uit was, dat noemden ze, the intensity of movement being existing. En dat is een rare gedachtegang, hè? want de intensiteit van beweging die aan het bestaan is. Dan zou je zeggen, beweging dat is iets wat je pas opmerkt als er iets anders stilstaat je kent dat wel als je in een stilstaande trein zit en een andere gaat rijden dat je denkt dat je beweegt. Je moet, er moet iets stilstaan om te weten dat iets anders beweegt. je weet pas dat een trein beweegt als er iets is ten opzichte waarvan die beweegt. Maar zij hield dus vol dat er zo'n ervaring bestond. Dat, die, dat, dat dus eh, eh, dat er dus zeg maar pure beweging was, onafgemeten aan iets anders. En daarvan zei ze, dat is een nieuwe ervaring, dat te kunnen zien, hè, dat kan alleen maar ontstaan in onze eeuw, waarin de cultuur versplinterd is, het delen bestaat en dus ook de taal in delen uiteengevallen is die eigenlijk van zichzelf niets meer betekenen. Hè? En ze zegt ook, het is een specifiek Amerikaanse ervaring, of daar is het het sterkst. Omdat dat een manier van leven is die gebaseerd is op pure dynamiek. Een beweging door een lege ruimte, zonder geheugen, zonder de noodzaak alles wat er gebeurt af te meten aan een stilstaande traditie. zoals met die treinen, maar dan in de, in de cultuur. En de ervaring van het maken en, eh, van die dingen in een onmiddellijke eh, intuïtieve flux. Eh, dat is voor haar het schrijven in een ruimte die zich bevrijd heeft van alle omringende contexten. Nou, en dan krijg je dus zeg maar de, de, eh, de, de dingen die ze schrijft, die zo op de spits gedreven zijn, dat je je dus bijna gaat afvragen van, ja, wat heeft deze tekst nog te maken met degene uh, die geportretteerd wordt. Is dit niet alleen maar de afbeelding van een moment waarop zij zich concentreert op diegene en eh, zo nauwkeurig mogelijk registreert, want ik bedoel, het heeft niks met automatisch schrijven te maken. Het is een, een heel exacte, bijna eh, ja, een klinische eh, beschrijving van zeg maar, as sentences diagram themselves, zoals zij dat noemt, van zeg maar, zoals die zich eh, eh, afspelen in haar bewustzijn op het moment, maar dan ook werkelijk dat ene moment dat ze zich concentreert op dichter X, eh, iemand die op bezoek is, Salvador Dali, bijvoorbeeld Marcel Duchamp. Met als gevolg dat dus er een raadselachtig oppervlak ontstaat van woorden, wat dus wanneer je de omringende situatie weet en eh, vol zit met verwijzingen naar dagelijkse omstandigheden, zelfs naar, de, naar het meubilair. Maar dat is dus allemaal verdampt. Maar ze heeft dus niets anders gedaan dan heel exact beschrijven het moment waarop ze zich voornam en concentreerde op het maken van een portret van zo iemand. En alles wat er op dat moment gebeurt, dus ook zeg maar het blaffen van de hond, het afgaan van een rotje buiten, wordt in dat eh, moment betrokken. Dus als ik nu een portret van jou zou schrijven, dan zou het afgaan van dat rotje in dat, die tekst voorkomen, omdat het gebeurt binnen de, de grenzen waarbinnen alles vrij is. Waarbinnen geen hiërarchie is van hoofd- en bijzaken. En dus is zeg maar de vorm van je bril of de kleur uh, evenveel waard als woord als het afgaan van dat rotje. En ik moet dat registreren, ik moet dat afbeelden in die tekst. Maar niemand begrijpt er dus meer iets van. Je kunt het bijna geen literatuur meer noemen. Want als mensen dat over twintig jaar lezen, dan kan je zeggen, ja, wat heeft dat nou te maken met ja, die gozer die bij de ene op bezoek was? Dat is geen afbeelding van jouw persoonlijkheid meer. Maar zij zei, wat ik doe is de intensiteit van movement being existing registreren, beschrijven. Nou ja, dan, ja, dan kan ik een kort stukje voorlezen van een portret van Marcel Duchamp, eh, die veel mensen misschien kennen. Eh, wat dus, eh, <laughs> wat, ja, wat dus een heel wonderlijk effect heeft vergeleken bijvoorbeeld bij dat portret van Picasso. Next, Life and Letters of Marcel Duchamp. family likeness pleases when there is a cessation of resemblances. This is to say that points of remarkable resemblance are those which make Henry leading. Henry leading actually smothers Emile. Emile is pointed. He doesn't overdo examples. He even hesitates. But am I sensible? Am I not rather efficient in sympathy or common feeling? I was looking to see if I could make Marcel out of it, but I can't. Not a doctor to me, not a debtor to me, not a D to me, but a C to me, a credit to me. To interlace a story with glass and with rope, with color and roam. How many people roam? Dark people roam. Can dark people come from the north? Are they dark then? Do they begin to be dark when they have come from there? Any question leads away from me. Grave, a boy, grave. What I do recollect is this. I collect black and white. From the standpoint of white, all color is color. From the standpoint of black, black is white. White is black, black is black, white is black. White and black is black and white. What I recollect when I'm there is that words aren't birds. How easily I feel thin. Birds do not. So I replace birds with tinfoil. Silver is thin. Life and Letters of Marcel Duchamp. Quickly return the unabridged restraint and mention letters. My dear Fourth, confess to me in a quick saying, the vote is taken. The lucky strike works well and difficulty. It rounds, it sounds round. I can't conceal attrition. Let me think. I repeat the fullness of bread, in a way not bread. Delight me. I delight a lamb in birth. stukje uit het achtste hoofdstuk van Tegenwoordigheid van Geest. Boek 1861 Slag bij Nieuwpoort, 1865 Vrede van Münster, maar dan in Amerika. Eerst op het slagveld en dan in de schoolboekjes. De burgeroorlog tussen U.S. Grant en Robert E. Lee. U.S. won. Wij winnen altijd. Logisch. United States Grant, Unconditional Surrender Grant, Uncle Sam Grant, Ulysses S. Grant. Grant was een leider en een mislukkeling. De S voor, de S staat voor misverstand bij de inschrijving aan de militaire de academie. Grant kwam in West Point aan als Hiram Ulysses en ging weg als Ulysses S. Ulysses S was een matige leerling, alleen goed in wiskunde en paardrijden. Hij was jong in de Mexicaanse oorlog die hij oneerlijk vond. Daarna werd hij in een buitenpost geplaatst om te wachten op promotie. Grant kon niet wachten. Hij dronk en wilde meer geld. Kocht land, pootte aardappelen en dronk nog meer toen de rivier zijn land wegspoelde. Niet dat het hielp. Hij nam ontslag uit het leger. Toen werd hij boer en dat mislukte. Hij leende geld en oogste schulden. Hij ging in zaken en werd opgelicht. Daarna las hij in de krant en dronk een borrel en rookte een sigaar in de leerwinkel van zijn vader. Hij las in de krant dat de burgeroorlog kon uitbreken. Toen werd Grant 39 en even later brak hij inderdaad uit. De burgeroorlog. Hij meldde zich aan als vrijwilliger. Een jaar later werd hij generaal en zelfs luitenant-generaal, wat nog nooit iemand geweest was, omdat die rang voor Grant werd bedacht. Er sneuvelden anderhalf miljoen soldaten. Robert E. Lee bleek een echte heer en tekende de onvoorwaardelijke overgave. Toen dat gebeurd was, liet Grant het verslagen leger naar huis gaan. Ze mochten hun geweren en paarden meenemen om te ploegen en konijnen te schieten. Toen de oorlog voorbij was, werd hij president. En dat liep ook al in het honderd. Hij rookte sigaren, bedoelde het goed, maar vertrouwde de verkeerde mensen. Er kwamen corruptieschandalen van. Als ex-generaal en ex-president reisde hij om de wereld en gaf alle keizers, koningen, shahs, maharajas, raadspensionarissen en eerste ministers een hand. Hij zwaaide naar opgewonden menigte. Ze zongen voor hem. Toen werd hij nog eens opgelicht. Hij schreef zijn memoires dus om het geld. Maar hij was niet begonnen toen de dokter zei, Kelkanker, een half jaar. Hij haalde het nawoord op het nippertje. Wie? Ulysses S. Grant, de Amerikaanse legende, de grote man uit de schoolboeken. Boek 9. Wat er ook mislukte, het maakte geen verschil. Grant was steeds hetzelfde. Hij was nooit nuchter en nooit vreselijk dronken. Hij was iedere dag dronken, maar het maakte geen verschil. Hij begon de dag alsof hij voorbij was aan het eind van iedere andere dag. Hij wilde niets en wenste niets en wachtte nergens op. Toen hij generaal werd en veldslagen won, was de volgende vraag op zijn plaats. Waarom is hij er? Grant had geen ambitie en hij werd generaal over alle generaals, maar niet omdat hij zo'n geniaal generaal was. Dat wist hij, maar hij was er. Grant wist nog iets. Hij wist dat een oorlog al gewonnen is voordat er geschoten wordt. Het noorden had al gewonnen voordat het zuiden in opstand kwam. Eigenlijk was er dus geen oorlog. Er werd geschoten en gevochten, maar er was geen oorlog. Grants enige strategie was doorgaan, nooit stoppen, maar doorgaan. De burgeroorlog was een nieuwe oorlog. Het ging om techniek en getallen. Hiram Ulysses en Ulysses S. Waar was Ulysses gebleven en wat had hij al die tijd gedaan? Nergens en niets. Ulysses staat niet in de geschiedenisboeken, maar er zijn andere boeken. Boeken die beginnen met wat als. Wat als Ulysses S. Grant een religieus leider was geweest die een heilige zou worden? Wat zou die hebben gedaan? Er is een boek dat met deze zin begint. Het gaat niet over godsdienst en niet over heiligheid. Het gaat over tegenwoordigheid van geest. Nou ja, met wat goede wil. Is hij goede wil? Ik wel. In het boek staat nog meer. Wat als Henry James een generaal was geweest? Wat had hij moeten doen? Wat als de gebroeders Wright kunstenaars waren geweest? Dat is schilders. Wat zouden ze hebben gedaan? Wat als George Washington een romanschrijver was geweest? Wat zou hij doen? Vier namen, vier vragen, een boek in vier delen, vier Amerikanen. Four in America, 1933. Dat is voor mijn tijd. Kurt Stein kent, maar niet de echte, historische, en andere, een denkbeeldige. Bijvoorbeeld Harry Ulysses en hij was een Amerikaans religieus leider. En later zou die heilig worden. Wat betekent dit? Dat Grant een dominee was die preekte en bekeerde, en genas en geld inzamelde als Billy Graham? Nee. Grant wist zelf niet dat hij een religieus leider was en de Amerikaanse religie is niet katholiek, niet orthodox, niet protestants, niet boeddhistisch en niet animistisch. Er komt helemaal geen God in voor. Amerikanen geloven wel, maar niet per se in iets anders. Religie is een vorm om iets te weten. Iets wat je niet kunt horen en zien. Wat? Amerikaanse religie is een vorm om te weten wat Amerika is. Dit is een voorbeeld. Amerikanen zijn Europeanen die van huis zijn gegaan, hun thuis achtergelaten en naar Amerika gegaan. En alle thuis achtergelaten om nooit meer naar huis te gaan. Een heel werelddeel is hun thuis, maar ze hebben hun thuis achtergelaten. Ze hebben nooit meer een thuis en ze kunnen dus overal blijven. Een Amerikaan is nooit en nergens ter bestemder plaatsen. In Amerikaanse religie is dus geen plek. Nog een voorbeeld. In Amerika wordt niet gewacht. Een volksverhuizer wacht niet. Een pionier wacht niet. Hij beweegt en hij gaat en hij doet, maar hij wacht niet. En daarom bouwen Amerikanen een natie. Ook al lijkt er inmiddels al een te zijn. Ze blijven doorbouwen. Ze wachten niet. Er is nooit iets klaar iets bij een naam noemen, maar geen naam nodig hebben. Dat is ook Amerikaanse religie. In Europese religie is er een plek, een verhaal, een naam, een raam en een hemel. In Amerikaanse religie is geen hemel. Als je omhoog kijkt is er lucht. Een hemel omarmt het geheel. In Amerika is geen geheel. Alles en iedereen wordt niet omarmd. Niets is een deel van een geheel. In Amerikaanse religie wordt niet gezeten en gedacht. Er is geen nederigheid, geen toestemming, geen organisatie, geen ontzag, geen gezag, geen verandering. Niemand zegt, nee, dit mag je niet doen. Er is geen nee. Er zijn religieuze leiders, maar er wordt niet geleid. Omdat er niemand wacht, kan er geen leiding gegeven worden. Iedereen is er één. In Europese religie kan je alleen gelaten worden. In Europese religie bestaat de dood. Niet in Amerikaanse religie. In Amerikaanse religie zijn geen namen en geen woorden. Niets is de bedoeling en niemand wordt alleen gelaten. Er is geen dood. Mensen worden door iets of iemand gedood, maar er is geen dood. Amerikaanse religie is geen godsdienst. Het is een toestand die er altijd is, maar die niemand zien kan. Het is iets het is dat wat klopt als mensen hun ups en downs hebben. Het is een vorm waarin ze iets weten. Amerikaanse religie is een woord, het is geen idee, maar de vorm waarin geleefd wordt als er geen herinnerd begin is, geen bedoeling, geen bestemming en geen geheel. Alles en iedereen heeft een abstracte functie. Daarin kun je geloven en wat je weet kun je in die vorm weten en dat kun je een religie noemen en Gertrude Stein noemt het een Amerikaanse religie. dat is Amerika. En Hiram Ulysses Grant, niet Ulysses S. Grant, was een Amerikaans religieus leider. Hoe en waar kon dat gebeuren? In dat boek van Kurt Stein. En Hiram Ulysses Grant werd niet geboren. Hij was er en is er overal. Hij is een religieus leider, maar hij weet het niet, want niemand heeft het hem verteld. Grant had geen interesse in welke bezigheid dan ook. Religie zo regelen dat het geen bezigheid is. Grant vroeg nooit iemand om iets en dat kan religie zijn. Religie is woord van Gertrude Stein. Het is een mooi boek waarin dit gebeurt, waarin dit kan gebeuren en het doet mij denken aan tegenwoordigheid van geest. Mij wel. Harry Melissa Grant lijkt op U.S. Grant en veel zelfs, maar hij is niet dezelfde. Even lang, dezelfde baard, dezelfde ogen, even zwijgzaam. Maar U.S. Grant was een generaal. En H.U. Grant een Amerikaans religieus leider. In dat boek en misschien verder ook. Waarom niet? Hiram Ulysses Grant is in dit boek een heilige, of beter, een schutspatroon, een beschermheilige. Hij is de ideale figuur om Amerikaanse religie te belichamen, om te zeggen wat Stein weet van Amerikaanse religie. Hij is niet een metafoor voor, maar een metonymia. Kan een persoon een historisch persoon een metonymia zijn? Hier gebeurt het, dus het zal wel. Het is een mooi gezicht en het doet me aan tegenwoordigheid van geest denken. Grant en Amerikaanse religie doen me daar ook aan denken. Lijken ze op elkaar? Tegenwoordigheid van geest en Amerikaanse religie? Ja. Is Grant een beschermheilig van tegenwoordigheid van geest? Nee. Wie wel? Gertrude Stein. Waarom? Gertrude Stein was een leider en een mislukking. Ze studeerde filosofie en een nieuwe wetenschap, psychologie, bij William James. Ze begon aan de medische studie, maar het liep in de soep. Ze werd verliefd op een man, maar dat liep in het honderd. Ze bleek lesbisch en daarmee betrok ze een eenzame buitenpost. Haar vader stierf en ze had wat geld. Ze kocht schilderijen in Parijs samen met haar broer. Van onbekende nieuwe schilders als Picasso, Matisse, Braque en Gris. Grant leende geld en mislukte als boer. Stein kocht een paar jaar goede schilderijen, daarna een massa slechte. Ze ging echt wonen in een buitenpost, samen met haar broer, Parijs. De leerwinkel van zijn vader, gedreven door zijn broers. Daar zat Grant toen de burgeroorlog uitbrak. In 1908 was Stein mislukt in de wetenschap, in de liefde in de schone letteren en een burgeroorlog is een broedertwist. Ze kreeg ruzie met haar broer. Ze schreef een dik boek en haar belangrijkste strategie was doorgaan. Niet stoppen, doorgaan. Het was burgeroorlog in de taal. Want ze wilde geen verhalen vertellen, alleen beschrijven wat iets was zonder verhaal, van zichzelf, als iets wat bestond en doorging te bestaan als beweging, als herhaling. Er was geen begin, midden en eind, geen hemel, maar lucht, geen genre, geen geheel, maar zinnen, vol eenzame dwalende woorden die schakelden. Altijd opnieuw beginnen en een heden beschrijven en opnieuw beginnen. Ze dronk niet, maar ze leek op Grant. Er zijn veel foto's waarop ze eruit ziet als een gepensioneerde generaal. Net als Grant dacht ze voortdurend aan roem, maar wilde ze niet slagen. Ze vroeg nooit iemand om iets, ze was altijd hetzelfde. Ze schreef portretten van gerechten, karaffen, paraplu's, stoofschotels, kaas, suiker en kamers. Er werd geschoten, maar er was geen oorlog. Er waren zinnen, maar de woorden waren los van de dingen die ze betekenden. Er waren geen briljante veldslagen. Alles was improvisatie, maar er werd gewonnen. Er kwam een nieuwe literatuur. Ze schreef toneelstukken waarin de spelers een landschap zijn. Een roman waarin alles stilstaat en de hoofdpersoon een mens, maar ook ook een kerk in een vallei is. De Amerikaanse burgeroorlog was een ramp. Er werden steden afgebrand, landerijen verwoest, anderhalf miljoen mensen gingen dood. Stein veroorzaakte ook een ramp. Twintig jaar lang schreef ze onbegrijpelijke teksten. Een boekenplank vol nauwkeurige beschrijvingen van de kronkelwegen van haar bewustzijn. Geen uitgever wilde eraan. Ze moest schilderijen verkopen om ze zelf te laten drukken. Toen schreef ze memoires, voor het geld. Grant ook. Ze ging niet dood, ze werd beroemd en ontmoette beroemdheden en uitgelaten menigtes. Ze zongen voor haar. Stein rookte daarbij geen sigaar. Grant wist niet dat hij een Amerikaanse religieus leider was. Stein wist wat ze deed. Ze zei dat ze het wist en ze vertelde wat ze ervan wist. Ze noemde zichzelf gewoon genie en legde in haar eigen woorden uit hoe ze haar eigen werk gemaakt had. Ze schreef de geschiedenis van 20 jaar burgeroorlog in de taal en Grant beschreef in zijn memoires de veldslagen die hij had meegemaakt. Toen Grant oud was, zat hij op de veranda in een dekentje zijn memoires te dicteren. En als de trein langskwam, minderde hij vaart. Zo konden de Amerikanen Amerikanen hun US Grant zien zitten. Toen de Amerikanen Frankrijk bevrijd hadden, wilden alle soldaten Gertrude Stein zien. En ze gingen bij haar op bezoek. En met haar op de foto. En daarna beklommen ze de Eiffeltoren. Grant hield van sigaren en overleed aan keelkanker. Stein hield van lekker eten en gebak en overleed aan darmkanker. Grant en Stein hebben van hun zwakte hun sterke punt gemaakt. Grant is een Amerikaans groot man geworden, Stein een avant-garde legende. De burgeroorlog was noodzakelijk om de slaveneconomie te vernietigen, blok aan het been van de toekomst. Zoiets ging voor Stein ook op. Ze bekeek de 20e eeuwse literatuur als een nieuw werelddeel. Het is een Amerikaans werelddeel, zei ze, en ging er te werk met Amerikaanse religie in het hoofd. Herinner je Amerikaanse religie? Nee, dat mag je niet doen. Herinnering bestaat niet in de Amerikaanse religie. Voor een vaste plek is er geen plaats. Nee, voor woorden ook niet. Mooi en lelijk vallen in het niet. Zinnen zijn niet emotioneel, alinea's wel. Er waren leiders, maar er werd niet geleid in de Amerikaanse religie. Stein schrijft zinnen en ieder woord is even diep, even zelfstandig. Ieder woord, iedere zin, iedere alinea is er één. Het geheel is niet de baas, want er is geen geheel. Er is geen verband en dus zijn alle verbanden evenveel waard. выступать Er is geen verhaal, dus gaat de tekst niet dood, maar bezwijkt ergens aan. Het is een improvisatie die het thema en de speler uitput en dan stopt het. Geen voltooiing. Niets wat Stein geschreven heeft is voltooid, maar het is ergens gestopt. Ieder woord heeft een abstracte functie, ook custardpudding en dronken. Iedere zin is een diagram. Dikke Trudy dacht, iedere zin moet zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Wat? Niet wat ik zie, hoor, denk en voel, vertellen wil, maar de regel, de witmatigheid, het schema, het diagram van wat ik denk als ik naar George kijk, naar de hond kijk, naar het landschap kijk, als ik aan Amerika denk of aan Grant of Wilbur Wright. De abstracte regel die de perenmoes perenmoes maakt. Gezegend zijn de geduldige afzonderlijkheden. Niets dus is iets anders dan zichzelf en ieder woord betekent wat het zegt. Wie zo schrijft, rekt de tegenwoordige tijd uit. Zo is alles er meteen. Harry, zie je dat dit tegenwoordigheid van geest is? from the making of Americans. Repeating them is in everyone, in everyone their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. More and more then everyone comes to be clear to someone. Slowly, everyone in continuous repeating, to their minutest variation, comes to be clearer to someone. Everyone who ever was or is or will be living sometimes will be clearly realized by someone. Sometime there will be an ordered history of everyone. Slowly, every kind of one comes into ordered recognition. More and more than it is wonderful in living, the subtle variations coming clear into ordered recognition, coming to make everyone a part of some kind of them, some kind of men and women. Repeating then is in everyone. Everyone then comes sometime to be clearer to someone. Sometime there will be then an orderly history of everyone who ever was or is or will be living. It happens very often that a man has it in him, that a man does something, that he does it very often, that he does many things when he is a young man, when he is an old man, when he is an older man. One of such of these kind of them had a little boy, and this one, the little son, wanted to make a collection of butterflies and beetles, and was all exciting to him, and was all arranged then. And then the father said to the son, You are certain this is not a cruel thing that you are wanting to be doing, killing things to make collections of them, and the son was very disturbed then. And they talked about it together, the two of them. And more and more they talked about it then. And then at last the boy was convinced it was a cruel thing. And he said he would not do it. And his father said the little boy was a noble boy to give a pleasure when it was a cruel one. The boy went to bed then, and then the father, when he got up in the early morning, saw a wonderfully beautiful moth in the room. And he caught him, and he killed him, and he pinned him. And he woke up his son then and showed it to him. And he said to him, See what a good father I am to have caught and killed this one. The boy was all mixed up inside him, and then he said he would go on with his collecting. And that was all there was then of discussing, and this is a little description of something that happened once, and it is very interesting. Family living can go on existing. Very many are remembering this thing, are remembering that family living can go on existing. Very many are quite certain that family living can go on existing. Very many are remembering that they are quite certain that family living can go on existing. Any family living going on existing is going on, and everyone can come to be a dead one, and they are then not any more living in that family living, and that family is not then existing, if they are not then any more having come to be living. Any family living is existing if there are some more being living when very many have come to be dead ones. Family living can be existing if not everyone in the family living has come to be a dead one. Family living can be existing if there have come to be some existing who have not come to be dead ones. Family living can be existing, and there can be some who are not completely remembering any such thing. Family living can be existing, and there can be some who have been completely remembering such a thing. Family living can be existing, and there can be some remembering something of such a thing. Family living can be existing, and some can come to be old ones, and then dead ones, and some can have then quite expecting some such thing. Family living can be existing, and some can come to be old ones, and not yet dead ones, and some can be remembering something of some such thing. Family living can be existing, and someone can come to be an old one, and some can come to be a pretty old one, and some can come to be completely expecting such a thing, and completely remembering expecting such a thing. Family living can be existing, and everyone can come to be a dead one, and not anyone then is remembering any such thing. Family living can be existing, and everyone can come to be a dead one, and some are remembering some such thing. Family living can be existing, and anyone can come to be a dead one. And everyone is then a dead one, and they are then not any more being living. Any old one can come to be a dead one. Every old one can come to be a dead one. Any family being existing is one having some being then, not having come to be a dead one. Any family living can be existing when not everyone has come to be a dead one. Everyone in the family living having come to be dead ones, some are remembering something of some such thing. Some being living, not having come to be dead ones, can be ones being in a family living. Some being living and having come to be old ones, can come then to be dead ones. Some being living and being in a family living and coming then to be old ones, can come then to be dead ones. Anyone can be certain that some can remember such a thing. Any family living can one being, being existing, and some can remember something of some such thing. Ah!